De politie onderzoekt die bedreigingen en surveilleert extra in de buurt van de scholen. Die zijn nog wel gewoon open. Uit welke hoek de bedreigingen komen is niet duidelijk. China heeft een dag lang verzwegen dat er een dodelijke aanslag was gepleegd. Maandag reed een auto in op een groep mensen bij een sportcentrum. 35 mensen overleefden dat niet en er vielen tientallen gewonden. Maar de Chinese bevolking hoorde dat pas een dag later, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Vaak eh, vinden ze dit soort dingen moeilijk. En ze proberen dus altijd dit soort dingen die verwijzen naar instabiliteit en gevaar... Eh, eigenlijk zo klein mogelijk te maken. Het was de dodelijkste aanslag van de afgelopen tien jaar in China. Ook nu nog mogen journalisten geen vragen stellen aan slachtoffers en nabestaanden. Bloemen die zijn neergelegd op de plek van de aanslag worden door de autoriteiten weer weggehaald. En dat heeft meer dan een jaar geduurd. Maar Frenkie de Jong staat zaterdag waarschijnlijk weer op het veld voor Oranje. Hij lag er lang uit met blessures, maar leek eindelijk weer fit. Tot hij afgelopen weekend weer geblesseerd raakte aan zijn been bij zijn club Barcelona. Maar dat valt allemaal mee. Het was meer dat ik er twee tikken op kreeg. Dus dat is wat anders dan een spierblessure. Of als je echt iets aan je weet niet, enkel of knie hebt. Ja, dan ben je hier, eh, word je getest. Uh, dan zeg ik, ik heb er nog wel een beetje last van, maar niet zo heel erg veel. Wat zegt dat dan naar, naar komende zaterdag toe? Maar in principe moet dat geen probleem zijn. Nee, fit om te spelen. Ja. ja Nederland speelt zaterdag in Amsterdam tegen Hongarije in de Nations League. Het weer bewolkt maar droog. Met in delen van Limburg en Brabant nog steeds wat hardnekkige mist. Het is vanmiddag 12 graden in het noorden. In het zuiden een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Bos en Lommer en Slotervaart 3 kilometer, 10 minuten extra.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 There'll be no crowds to cheer her on, no welcome home ritme van Zandvoort. Een warm buurthuis, koffie en soep. Gezellig samen koffie-thee drinken in de ochtend. En daarna samen lunchen met verse, zelfgemaakte soep met broodjes. Iedereen mag aanschuiven. Kom in sfeer proeven en blijf gezellig hangen. En het is helemaal gratis. Elke dinsdag en aanmelden is niet nodig. Koffie en thee van 10 tot 12 uur. En de lunch en de soep van 12 tot half 2. Deelname op elk moment mogelijk.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 Stappen met pluspunt. Wandelen is leuk en het is nog leuker om dit samen te doen. Trek de stoute schoenen aan en ga met ons mee. Neem de buurtvrouw of de buurman ook mee. Ze blijven lekker met elkaar in beweging. Om de week op maandag van kwart voor tien tot elf uur. Om kwart voor tien verzamelen we bij Pluspunt, gratis koffie of thee... en om tien uur start de wandeling. to you. Why do so? waren de Carpenters met Close to You. Remember, remember, remember, remember, remember, this. Van Dick Hout ontstond in 1985 op de scholengemeenschap Nieuwe Diep in Den Helder. Waar schoolvrienden een band oprichten die onder de wisselende namen opereerden. Het repertoire bestond aanvankelijk uit covers van de Rolling Stones en de Eagles. En een reeks toen populaire nummers. Rond 1990 schakelde de band over van Engelstalig naar Nederlandstalige muziek. Daarbij werden de eerste eigen composities uitgeprobeerd bij live optredens. De bandleden waaierden vanwege studies over Nederland uit... maar bleven regelmatig bijeenkomen voor repetities...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 De kosten zijn 3,50 inclusief materialen, koffie, thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt Zandvoort Noord. Sam Cook, only 16. She was only 16, only 16. I loved her so, but she was too young to fall in love. and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the 16. little things that made my heart glow. But she was 16. too young to fall 16. in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen, only sixteen, with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Then why did you give? your heart so fast. Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was on the sixteen, on the sixteen, with eyes that would glow. But she was 16. too young to fall in love, and I was too young to know, but she was to fall love. Zomer of winter, altijd weer ZFM. lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that somewhere, somewhere we'll soon make a change. We all a part of God's great big family no love. Dit was het USA for Africa. We are the world. Ja, Brezema. Alles komt goed. Als de wereld instrumentaal van de week. ZZ en de Maskers was een Nederlandse beatband uit de jaren 60 afkomstig uit Amsterdam. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bauer. Optredens werden gekenmerkt door de Zorro-maskers die de groepsleden droegen. De groep wordt beschouwd als een van de pioniers in het Nederlandse popcultuur. Hier zijn ZZ en de Maskers en Lanko Parsa. Dit was Danny Vera met Distant Rumble. Op dinsdagochtend komt een groep Zandvoortse inwoners bij elkaar... om samen een koffie of thee te drinken, verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie doen zij een activiteit zoals een spelletje, muziek luisteren, een quiz... en hebben zij het heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijk of geestelijk gezondheid wat beperkt is... bent u van harte welkom in deze veilige en gezellige sfeer waar u helemaal uzelf kunt zijn. Elke dinsdag van 10 tot 12 uur.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 De blikvanger van de Animals was zanger Eric Burden. Klein van postuur, maar met een gigantische stem. Echter, het muzikale genie achter de groep was onmiskenbaar Alan Price. Alan Price vormde in 1961 in Newcastle samen met bassist Shane Chandler, drummer John Steele en gitarist Him Hilton en Valentine de Allen Price Rhythm and Blues Combo. De leden kennen elkaar van school of uit de kleine jazz- en bluescircuit in Newcastle. Toen een jaar later Eric Burden als zanger kwam, veranderde men de naam in The Animals. De uitzonderlijke stem van Burden plaatste hem al snel op de voorgrond.